6 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Distributiepersoneel van Jumbo mag doorgaan met staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Personeel van de supermarktketen staakt al een paar dagen voor een hoger loon. Maandag gaf Jumbo de 3000 werknemers van de distributiecentra... een loonsverhoging van 1,5 procent. De vakbond FNV wil 2,5 procent en meer vaste banen. Jumbo vindt de actie zo vlak voor Pasen buiten proportie... maar de rechter wil de staking dus niet verbieden. De NS gaat de weekendtreinen op een aantal belangrijke verbindingen verlengen. De drukste treinen op het traject tussen de Randstad en Groningen en Enschede worden met Pasen al langer. De laatste tijd is het in het weekend steeds drukker in de trein. De NS had daar niet op gerekend, waardoor de treinen soms te kort waren. De NS gaat stapsgewijs steeds meer treinen verlengen. Bij een conferentiecentrum in Veldhoven zijn tientallen Eritreërs aan het demonstreren. Er is daar een bijeenkomst aan de gang van de enige politieke partij die in het Afrikaanse land is toegestaan. Het is de jaarlijkse Europese conferentie van de jongerenafdeling. De actievoerders zijn vooral jongeren die gevlucht zijn uit Eritrea... vanwege onderdrukking door het dictatoriale regime. Werknemers van de Nuon kolencentrale in Amsterdam... hebben bij die centrale aan de Hemweg gedemonstreerd. Ze eisen een goede financiële regeling... als de vervuilende centrale dicht moet vanwege het milieu. De vakbond FNV wil dat er een speciaal fonds komt... voor werknemers van de kolencentrales... Volgens de bond staan bijna 3000 banen op de tocht... en moet er een fonds van 800 miljoen euro komen om de mensen te compenseren. De Syrische president Assad zegt dat de gifgasaanval van vorige week 100% verzonnen is. Volgens hem is het verhaal bedacht door het Westen als rechtvaardiging voor de Amerikaanse raketaanvallen op een Syrische luchtmachtbasis een paar dagen later. Het weer flinke opklaringen. Vanavond en vannacht koelt het af tot bij het vriespunt. Morgen zon en bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Zaterdag droog, zondag en maandag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Files met een vertraging van een kwartier of meer op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Muidenberg en Bunschoten. Drie kwartier vertraging. Zo'n 20 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge. Vier rijden op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarsen. Naar Amsterdam vanuit Den Haag op de A4 tussen Delft en Zoeterwoude. Op de A10 bij Amsterdam tussen Slotermeer en Slotervaart na een ongeluk. De A12 richting Den Haag tussen Maren en Lunetten over 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum over 9 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht over 13 kilometer. A27 Gorkum-Almere voor Beeldhoven 6. En vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven op de A27 ook 6 kilometer.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 I got flowers in this spring. She's just trying to find love out there. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Turn the lights off in this place And she shines just like a star I swear I know her face. I just don't know who you are.